Je hoort de burgemeester van Amsterdam. Voor mij is het ook heel ingewikkeld om in mijn eigen stad uit te leggen... dat je wel naar de IKEA kan, daar kun je met de auto naartoe parkeren enzovoort... en dan in de rij, maar dat je niet naar het Rijksmuseum mag. De burgemeesters krijgen de laatste weken steeds vaker te maken met protestacties tegen het coronabeleid. Gisteren nog vanuit de cultuursector en vandaag praten de burgemeesters daar met elkaar over. President Biden denkt dat Rusland Oekraïne gaat binnenvallen. Al weet hij niet of Poetin heel Oekraïne zal bezetten, omdat dat veel offers zou vragen. Dat zei Biden op een persconferentie ter gelegenheid van zijn eerste jaar als president. Als Rusland inderdaad Oekraïne binnenvalt, kan het land volgens de Amerikaanse president strenge sancties verwachten. De VU hoeft de subsidie die de Amsterdamse universiteit krijgt uit China niet meer, heeft de NOS uitgezocht. De universiteit kreeg voor onderzoek naar mensenrechten elk jaar zo'n drie ton van een Chinese universiteit die close is met de communistische partij. De medewerkers van de VU namen het regelmatig op voor het Chinese mensenrechtenbeleid. Steeds meer mensen kunnen niet naar hun werk. Het ziekteverzuim stijgt in een razend tempo. Bij sommige bedrijven zit de helft van het personeel thuis met corona of in quarantaine, zeggen arbodiensten in het AD. De meeste uitvallers werken in de gezondheidszorg, de industrie, het onderwijs en de bouw. Daar is thuiswerken vaak geen optie. Ook veel supermarkten hebben roosterproblemen. Heel veel jongeren bijvoorbeeld die in supermarkten werken, die kunnen nog geen boosterprik halen. Ook onder chauffeurs die supermarkten bevoorraden is door Omicron veel uitval. Ook op distributiecentra. Dus we willen dat alle mensen die in supermarkten werken, op distributiecentra in winkels, dat die eh, vrijstelling krijgen van de quarantaine. Anders dreigen er lege in de supermarkten, zegt de brancheorganisatie. Het weer aardig wat zon vandaag, maar er trekken ook buien over het land... en daar kan natte sneeuw of hagel bij zitten. Het wordt vandaag een graad of vijf.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 President Biden verwacht dat Rusland Oekraïne gaat binnenvallen. Op een persconferentie waarschuwde hij Rusland ook voor strenge sancties als dat gebeurt. De Vrije Universiteit in Amsterdam zet de subsidie uit China stop... voor een centrum dat onderzoek doet naar mensenrechten. Het onderzoeksteam kreeg jaarlijks zo'n 250.000 euro van een Chinese universiteit... die nauwe banden heeft met de communistische partij. Producten van KitKat, Maggi en Nescafé liggen de komende tijd niet in de schappen bij Albert Heijn omdat Nestlé de prijzen met zeker 20% wil verhogen. Albert Heijn denkt dat de inflatie als excuus wordt gebruikt. Het weer geregeld zon, maar ook buien met daarbij kans op hagel en natte sneeuw. En het wordt een graad of 5. dollar bills. Carly. Yeah, you've been staring at me. lights enough off for the cameras. Type of bitch few people can handle. And I walk like I know my pussy dangerous. Talk like my words are made of angel dust. When I whisper to you in a couple languages. Lo que quiero pa' mis besos en la espalda, pues. Como un millones de besos todo el día. Es the only thing que me da alegría. Sabes que yo quiero hacerte cosas sucias y quemarte con estas caricias. Tu lengua en todo mi cuerpo, cuando terminas te quedas por dentro.